Rutte erkende verder dat hij fouten heeft gemaakt in de coronapandemie. Zo had de boostercampagne eerder kunnen beginnen... en waren de maatregelen in november te mager. De oud-president van Zuid-Korea krijgt gratie. Ze zit een 20-jarige gevangenisstraf uit wegens corruptie. Park werd in 2017 afgezet na massale demonstraties tegen haar beleid. Daarna werd ze veroordeeld. Ze wordt nu vrijgelaten als gebaar van verzoening. In Geldrop en Den Bosch zijn gisteravond twee woningen zwaar beschadigd geraakt... nadat er zwaar vuurwerk naar binnen was gegooid. De twee explosies vonden min of meer gelijktijdig plaats... maar staan volgens de politie los van elkaar. Er raakte niemand gewond. Het aantal sterfgevallen in ons land is vorige week voor de tweede week op rij gedaald, meldt het CBS. Maar er is nog steeds duidelijk sprake van oversterfte. Vorige week overleden naar schatting in totaal 4100 mensen. Ongeveer 950 meer dan gebruikelijk. De meeste daarvan, zo'n 600, waren ouder dan 80. In Los Angeles in Amerika heeft de politie per ongeluk een tiener doodgeschoten. Dat gebeurde toen de politie in een kledingwinkel een man onder vuur nam... die een vrouw aanviel met een dodelijk wapen. De man werd doodgeschoten, maar een van de kogels doorboorde een pashokje... waar een meisje van 14 zich had verstopt. Zij overleed ter plaatse. Het weer bewolkt met af en toe regen. Het wordt maximaal 9 graden. In de loop van de middag en de avond draait de wind en stroomt koude lucht het land in. Eerste kerstdag zijn er grote verschillen. In de zuidelijke helft van het land valt regen en mogelijk ook sneeuw. In het noorden schijnt de zon en daar vriest het de hele dag. De oostenwind maakt waait matig en maakt het extra koud. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel. Vanaf knooppunt de Nieuwe Meer is de vertraging iets minder dan 10 minuten.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 got no presents, no mistletoe. Some are living without a home, waking up in the morning, and there's nobody calling. All wrapped up in a winter coat, still longing for someone to hold. Sleigh bells ringing, still I feel sad.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 Demissionair premier Rutte denkt dat de formatie korter had kunnen duren... als er een rol zou zijn geweest voor de koning. Dat zei hij in de Telegraaf, zonder erbij te zeggen waarom hij dat dacht. In Gelderop en Den Bosch zijn gisteravond twee woningen zwaar beschadigd geraakt... nadat er zwaar vuurwerk naar binnen was gegooid. De twee explosies vonden min of meer gelijktijdig plaats... maar staan volgens de politie los van elkaar. Het aantal sterfgevallen in ons land is vorige week voor de tweede week op rij gedaald... meldt het CBS. Maar er is nog steeds duidelijk sprake van oversterfte. Vorige week overleden naar schatting in totaal 4100 mensen... ongeveer 950 meer dan gebruikelijk. Het weer bewolkt met af en toe regen. Het wordt maximaal 9 graden. In de loop van de middag en avond draait de wind en dan stroomt koude lucht het land in.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 ZFM. fijne dagen en een voorzitter.